gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. En maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Hey Tom, hoe heb je die muur zo strak geschilderd? Ja, vakwerk hè? Met Sigma Perfect heb ik geen strepen. En dus ook geen stress. De muur- en plafondverf voor een perfect en egaal eindresultaat. Daarom kies ik als vakschilder voor de vernieuwde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Keukenkopers, opgelet! Het is apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl. Nu bij Gamma 30% korting op Altrex huishoudtrap dubbeldekker. Bekijk alle acties op gamma.nl in onze digitale folder of kom langs in de bouwmarkt. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mmm, dat is het gevoel van thuis. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De 13.000 medewerkers van thuiszorgorganisatie T-Zorg krijgen een alarmknop. Daarmee kunnen ze hulp vragen als ze te maken krijgen met agressie, meldt het AD. Agressie in de thuiszorg is een groeiend probleem. Vooral zorgcoördinatoren die als eerste met cliënten te maken krijgen, klagen erover. De kiezers van de BBB zijn niet blij dat Henk Vermeer de nieuwe partijleider is geworden. Meer dan de helft had veel liever Mona Keizer gehad. Blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. Nog geen 20% staat achter Gisteren maakte Caroline van der Plas bekend dat ze ermee stopt. Het aantal doden door lawines in de Alpengebieden blijft maar stijgen. Gisteren kwamen er vijf mensen om in Oostenrijk doordat ze onder de sneeuw terechtkwamen. Meestal worden de lawines veroorzaakt doordat mensen of piste gaan skiën. Dat deden een vader en zijn zoon gisteren ook. De vader overleefde dat niet. En voor de winterspelen begonnen waren er twijfels over de schaatsbaan in Milaan. Maar alle critici hebben ongelijk gekregen. Schaatswedstrijden worden namelijk gehouden in een beursgebouw waarin een tijdelijke ijsvloer is gelegd. Toch zijn er op de baan tot nu toe zeven Olympische records gesneuveld. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag is het een tijdje droog met lokaal wat zon. Het wordt een stuk minder koud, 8 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Kijk op ben.nl. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat? Op leeroverzicht.nl vind je het meest complete overzicht van opleidingen in Nederland. Zo vind je makkelijk een opleiding of cursus die bij jou past. Maar hoe betaal ik dat? Nou, leeroverzicht.nl laat ook subsidies en financiële regelingen zien. Alle opleidingen, alle regelingen, één startpunt. Leeroverzicht.nl weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Show me how it's done. You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on left. trying to And she looks like a model, except she has got a little more.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 Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of au, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Woonzinnig Voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van voordeel. Aldi. Deze voorjaarsvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van topmerken zoals Nike, Sissy Boy en de North Face. En goed nieuws, tijdens de voorjaarsvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs bij Bataviastad. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Nieuw geopend in Bataviastad. Voor! Check de winkel deze voorjaarsvakantie. Dag liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt Zin om echt verrast te worden? Kom dan naar de huishoudbeurs. Ontdek meer dan 300 shops met nieuwe producten en aanbiedingen die je nergens anders vindt. De dag uit waar je blij van thuis komt. Van 21 tot en met 28 februari. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo Jonagoldappels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus. Sunweb vroeg Molly hoe het was op vakantie. En hoorde dit. Zal, zal ik doen? Molly heeft net haar bord leeg en gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dan moeten jullie ook komen. In het restaurant, ja. Oké, Ze zit er meteen lekker in.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 Een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. ANWB en gaan. Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets. Mmm, de Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King. Kom langs op 26 februari, Super Thursday bij Amsterdam De Style Outlets. Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Prime Video biedt het beste in entertainment. Het einde van de wereld gaat door met seizoen 2 van Fallout. Een wereldwijd fenomeen inbegrepen bij Prime. I defer to you about what to in this situation. Kijk thuis het epische sluitstuk van het onvertelde verhaal van The Witches of Oz. Huur of koop, Wicked for Good nu. I'm taking you to see the wizard. There's no going back. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist, behalve om te huren of kopen. Inhoud kan advertenties bevatten, 18+. Plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Eliselot, wist jij dat papa een vroegboeker is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboekseil. Dat is fijn, dan houden we dus echt ik extra geld over veel ijsjes. Lekker, hè? <laughs> nu bij Koebloe. Korting op Beko wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe-app. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super sale. party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Girl, you checked out before we even checked in phone, you gon' vent to your best friend. The one who gave me the lecture, but I ain't gon' sweat you, babe. I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blessing. when you are singing it, better than Beyonce. I like the sound of fiance. You know, it's got a little ring to it, and really, when I think of it, growing up, I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mom's 61, and her favorite line to tell her son is sometimes she wishes that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip, and dinner wasn't ruined cause you never got the pick. I know that everybody tell me that I'm sick, cause. So five nine brown eyes need to learn how to cope without you. I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah. Oh, uh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. all for the better. It's getting real, I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good.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 Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder. Soms kan één verkeerde keuze fatale gevolgen hebben. Komende week in de Slijmmiddagshow is die keuze aan jou met Win or Die. Je bevindt je in een zenuwslopend scenario en jouw beslissing bepaalt alles. Dus wat kies jij? Kies je goed, dan win je tickets voor de nieuwe bioscoopfilm Scream 7. Kies je fout, dan... Win or die. Komende week in de Slam Middagshow. Check slam.nl voor alle info. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken... en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Hello Sydney. Ghostface is terug. Beleef het nieuwe deel van de horror franchise Scream. Where is my daughter? Scream 7 zie je vanaf 25 februari alleen in de bioscoop. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20%... 20%? Ja, echt! 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een 8 rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus. Vergeet het speelkwartier, dit wordt een speelweekend! Nu bij Kruidvat tot en met zondag heel veel speelgoed tweede halve prijs. Nou, wie als eerste bij de winkel is, Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty, 4 blikjes 1,99. We doen met je mee. Plus. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je Pax Kledingkast... En 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro, please. Zei hij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Jouw voorjaarsvakantie vind je extra voordelig in Designer Outlet Ochtroep. Van 26 tot en met 28 februari.